12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De grensrechter die eind maart tijdens een wedstrijd van zijn amateurclub... de keeper van de tegenpartij hard achter op zijn hoofd sloeg... is door de KNVB voor drie jaar geschorst. Hij was al geroyeerd door de club uit Haarlem. In augustus moet de man van 34 zich nog voor de rechter verantwoorden voor mishandeling. En de keeper hield aan de harde klap een hersenschudding over. Natuurorganisaties zijn bezorgd over een plan om drijvende zonneparken aan te leggen. Morgen doet het Nationaal Consortium Zon op Water een voorstel voor zulke parken... waarmee Nederland de klimaatdoelen zou kunnen halen. De organisaties zijn bang dat vis- en vogelpopulaties onder de drijvende zonneparken zullen lijden. En mogelijk neemt de kwaliteit van het water af doordat er minder zonlicht op valt, zegt de vogelbescherming. Ook is de angst dat de vogels zich op de panelen te pletter vliegen. Bij de brand elf jaar geleden in de Universal Studios in Hollywood... zijn unieke muziekopnames verloren gegaan. Tot nu toe werd dat ontkend, maar uit onderzoek van de New York Times... blijkt dat zeker 500.000 liedjes in vlammen opgingen. Het zou gaan om masteropnames van onder andere Neil Diamond... The Eagles, Nirvana, Snoop Dogg en Eric Clapton. Er zijn volgens de krant ook opnames verwoest die nooit zijn uitgebracht de brand in 2018 werd veroorzaakt door reparatiewerk op een filmset. Het vuur verwoestte onder meer een kluis met beeld- en geluidsmateriaal. En ruim 1,6 miljoen mensen hebben gisteren naar de eerste wedstrijd van de Oranje Vrouwen op het WK gekeken. Die begon al om drie uur smiddags, maar was toch het best bekeken programma van de dag. Nou, Oranje won de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met 1-0 door een doelpunt van invalster Jill Roort in blessuretijd. Zaterdag is de tweede wedstrijd tegen Cameroen. Het weer nog buigenregen trekt van zuidoost naar noordwest. Vanmiddag overwegend droog bij een graad of 20. Maar vanavond in het zuidwesten opnieuw een bui. Daarbij is onweer mogelijk. Morgen eerst droog, later wisselen zon, stapelwolken en bij elkaar af.